Justitie zegt dat daar niets van klopt. Taghi was de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij werd in 2019 in Dubai opgepakt. Bij Lemmerveld in Overijssel is een zweefvliegtuig neergestort. De piloot is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Hij zat in zijn eentje in het vliegtuig. Volgens RTVO's ligt het vliegtuig op zijn kop in het gras. Het ongeluk gebeurde aan het einde van de landingsbaan. Waarschijnlijk is er tijdens het opstijgen iets misgegaan. Hard werken loont toch niet altijd. Geldt ook voor een werknemer die drie banen tegelijk had. Hij werkte fulltime voor drie woningcorporaties tegelijkertijd. En dat lukt omdat hij veel vanuit huis mocht werken. Hij is inmiddels overal ontslagen, maar moet van de rechter 90.000 euro terugbetalen. Dit omdat hij door op drie plekken tegelijk te werken allerlei arbeidswetten heeft overtreden. En goed nieuws als je aan de grens woont en jezelf vaak naar Duitsland openbaar vervoert. De provincie gaat je OV-reis tot aan de grens betalen. In Duitsland kan je vanaf volgende maand voor 49 euro per maand onbeperkt met veel openbaar vervoer reizen. Dat ticket is straks ook geldig in treinen tussen Hengelo en Enschede en de Duitse grens. Dat Nederlandse deel van je treinrit betaalt Overijssel dus. De provincie denkt dat dat financieel prima te doen is. Natuurlijk kost het de provincie echt wel iets. Eh, maar we denken ook dat door de hoeveelheid reizigers eh, die daarmee zal toenemen, dat ook weer ruimschoots goed gemaakt wordt. Eh, dus ik, ik, ja, het kost geld, maar we verdienen ook extra geld. Het weer dan nog. Het is lekker zonnig. Geniet er maar van, want morgen is het grootste deel van de dag bewolkt. Vooral s ochtends valt er regen. Het waait nog eens flink en het wordt maximaal een graad of 11. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langs de files in onze regio momenteel op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Hoofddorp. Na een ongeluk een kwartier vertraging. De weg is wel weer vrij. n 200 Amsterdam-Haarlem 20 minuten vertraging bij Halfweg. En een half uur vertraging bij de Keukenhof op de N208 vanuit Sassenheim naar Haarlem. File staat voor de aansluiting met de N207.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 De overheid moet meer controle krijgen over de besteding van het geld in het onderwijs, zegt onderwijsminister Wiersma. Schoolbesturen moeten volgens hem minder vrijheid krijgen en er moet beter worden geluisterd naar de deskundigheid van leraren. En bij Lemelerveld in Overijssel is een zweefvliegtuig neergestort. De enige inzittende is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de crash is nog niet duidelijk. Het weer, het is zonnig met hier en daar stapelwolken. Het blijft vandaag wel droog en het is een graad of 15.